Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Siewert van Linde en zijn zakenpartners. Dat heeft hij gezegd op tv bij Jinek. Alleen als van Linde de winst van zijn mondkapjesdeal terugstort... kan hij een rechtszaak voorkomen, zei Plasman. Hij treedt op namens mensen die zeggen dat ze door Van Linde en zijn compagnons zijn benadeeld. De zaak wordt financieel gesteund door Joep van het Hek. Er is veel te doen over de mondkapjesdeal. Onder meer omdat Van Linde aanvankelijk zei dat hij er geen winst mee maakte. Later bleek dat hij en zijn zakenpartners er 28 miljoen euro mee hebben verdiend. Vodafone meldt dat de landelijke storing bij het telecombedrijf verholpen is. Voor de tweede keer deze week hadden klanten van Vodafone problemen met mobiel bellen en internetten. Dat kwam volgens het bedrijf door een menselijke fout. Onder meer gemeenten, vervoersbedrijven, GGD's en ziekenhuizen waren daardoor enige tijd onbereikbaar. Rond half elf s'avonds meldde Vodafone dat alles weer werkte. Er zou geen verband zijn met de storing van eerder deze week. In Griekenland leidt extreem noodweer tot problemen. Op sommige plaatsen is in korte tijd al meer dan 50 mm water gevallen. In verschillende wijken in de hoofdstad Athene is de stroom uitgevallen. Scholen blijven daar uit voorzorg dicht. De brandweer moest honderden keren uitrukken om mensen uit hun ondergelopen huizen of auto's te redden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De documentaire serie De Kinderen van Ruiner Wold heeft de Gouden Televisiering gewonnen. De prijs werd vanavond uitgereikt in Theater Carré in Amsterdam. Het is de eerste keer dat een documentaire de publieksprijs wint. De andere genomineerden waren de serie Mokro Mafia en het programma Een Huis Vol. De televisier Ster voor beste presentator ging naar André van Duin... die voor beste presentatrice naar Nicky de Jager. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima rond 11 graden.